Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De maatregelen in Nederland tegen mond- en klauwzeer worden voorlopig nog niet opgeheven. Minister Wiersma van Landbouw vindt dat te vroeg. Het virus dook vorige week op in Duitsland en daarom nam Nederland voorzorgsmaatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat het besmettelijke virus niet bij dieren in Nederland is aangetroffen. Daarbij werden 126 vleeskalverbedrijven onderzocht, 6 rundvleesbedrijven en 1 schapenbedrijf. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Guterres heeft oud-minister Sigrid Kaag benoemd tot VN-gezant voor het Midden-Oosten. Kaag zal ook haar huidige rol als gezant voor wederopbouw van de Gazastrook van de VN blijven vervullen, meldt een VN-woordvoerder. De benoeming van Kaag is voor enkele maanden. Guterres is nog op zoek naar een permanente vervanger voor Tor Wennesland, die eind vorig jaar aftrad na vier jaar. Kaag was in een verder verleden ook al werkzaam voor de VN. Bij een onderzoek naar corruptie in Hongarije is een inval gedaan bij de anticorruptieautoriteit. Het hoofd daarvan wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Ook zijn huis is doorzocht. De topman zegt dat hij onschuldig is, maar dat zijn vrouw wel af en toe gebruik maakt van de dienstauto. Volgens hem is de inval politiek gemotiveerd. De EU zei op 31 december dat Hongarije 1 miljard euro aan Europese steun kwijtraakt. De tegoeden waren al bevoren sinds 2022, omdat de EU vindt dat het land onder meer te weinig doet tegen corruptie. De inauguratie van Donald Trump komende maandag wordt naar binnen verplaatst vanwege extreme kou in Washington. Trump schrijft dat het weer op die dag gevaarlijk kan zijn voor bezoekers dat hij hen niet in gevaar wil brengen. Het wordt maandag naar verwachting maximaal min 5 graden in de VS. Trump en vicepresident Vance worden beëdigd in het Capitool, het gebouw waar het Amerikaanse congres zetelt. Het weer vanavond en vannacht overal mist. Daarbij gaat het licht vriezen.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 in his suit. He's superfly, superfly, superfly. She's the baddest chick. Every man wants to hit it. He's stage, man. And then he used to tell his man, like, yo, D, come right here in the middle of the stage, grab yo, and say what you gotta say. You know what D used to say? Party people, people, your dreams have now been fulfilled. Filled. Get out your seats and let's get ill. Let's get ill. Let's get ill. Ill. left, right, to the left, right, left, right, to the left, right, left, right, to the left, right, left, right, to the left, right, left, right, to the left, right, left, right, left, right, left. left, right, to right, left, right, left, right, to left, right, left, right, left the left, right, left, right, left, right, left. that day turns into night, eternal fire. tonight, eternal fire. voices in my head, there's no way to escape.